Mark Hokke met het NOS-journaal. De slachtoffers van de aanrijding bij Pittenweg, dat zeggen ooggetuigen. Een taxichauffeur zag het groepje zondagnacht zitten. De festivalgangers zaten deels in de berm en deels op de weg. Een dj bevestigt dat verhaal in het AD. Bij de aanrijding vielen doden en drie mensen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De bestuurder van het busje reed na het ongeluk door. Hij heeft zich gisteren gemeld bij de politie... De man van 34 wordt verdacht van doodslag en poging tot doodslag. De gezamenlijke militaire oefening die de VS en Zuid-Korea in augustus zouden houden is geschrapt. De Zuid-Koreaanse autoriteiten zeggen dat de oefening wordt uitgesteld en het Pentagon bevestigt dat. Direct na de top tussen Noord-Korea en de VS werd al duidelijk dat dit voornemen er was. Noord-Korea ziet de oefeningen als een bedreiging. Sociale werkplaatsen kunnen de bezuinigingen niet meer aan. Dat blijkt uit onderzoek waarover de Volkskrant schrijft. De rek is eruit, zeggen ze. Sinds een paar jaar is het Rijk minder gaan betalen per arbeidsgehandicapte. Bovendien komen nieuwe werknemers met een beperking helemaal niet meer in aanmerking voor subsidie. President Trump heeft het Amerikaanse ministerie van Defensie opgedragen een militaire ruimtemacht op te richten. Die zou moeten opereren naast het leger, de luchtmacht en de zeemacht. Volgens Trump is een militaire ruimtemacht van belang voor de nationale veiligheid van Amerika. Meer dan 80% van de Nederlandse boeren is bereid over te stappen op een duurzamere vorm van landbouw, blijkt uit onderzoek van Dagblad Trouw onder bijna 2300 boeren. De helft van de ondervraagden wil binnen 10 jaar overgeschakeld zijn naar een duurzamere vorm van landbouw, niet alleen omdat het beter is voor het milieu, maar ook omdat het winstgevender is. Bijna de helft van de landbouwondernemers zegt geregeld wakker te liggen van zorgen over de toekomst.